Als je iemand verliest, dan is dat alsof een stuk van jezelf doodgaat. Een klap in je gezicht. Je bent woedend en raadloos. De wetenschap dat alles wat we doen eigenlijk niets is. Niets is van waarde, omdat alles voorbij gaat. We hadden nog zoveel plannen, maar toen kwam het einde. Mijn broertje en ik, we waren altijd bij elkaar. Er waren soms woorden, maar onze vriendschap was sterker. Die vriendschap die duurt nu tot in de eeuwigheid. Als het noodlot ons treft, dan hebben we zo weinig kansen. Hoe kwetsbaar we zijn, zo teer als een blad in de wind. We voelden ons sterk, nee, niets kon ons toch gebeuren. Hoe hard is de waarheid als het noodlot je vindt? Mijn broertje, ik mis je, maar eens zie ik jou toch weer. Dan gaan we weer zingen, gaan we weer lachen, net als de laatste keer. Als ik aan jou denk, heb ik geen tranen meer. De jaren verstrijken, dan komt het einde en zie ik jou weer. verstrijken, dan komt het einde en zie ik jou weer. Je weet dat we nooit vergeten hoeveel jij ons lief had. De vrouw die jou alles was, staat stil bij jouw graf. We zoeken de kracht om verder te gaan door het leven. We voelen nog steeds de liefde die jij ons gaf. Mijn broertje, ik mis je, maar eens zie ik jou toch weer. Dan gaan we weer zingen, gaan we weer lachen, net als de laatste keer. Als ik aan jou denk, heb ik geen tranen meer en dan komt het einde en zie ik jou weer. De jaren verstrijken, dan komt het einde en zie ik jou weer.